Linde met het NOS-journaal. Het internationaal strafhof hekelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen vier rechters. De VS is kwaad over de arrestatiebevelen van het hof... tegen onder meer de Israëlische premier Netanyahu. Het strafhof noemt de nieuwe sancties een belediging... en een flagrante aanval op een onpartijdige instelling. De Amerikaanse president Trump stelde de eerste sancties al kort na zijn aantreden in. Deskundigen noemden dat toen autoritair en een gigantische ondermijning van de internationale rechtsorde. De politie heeft beelden gedeeld van de verdachte van het zedenmisdrijf in Zeist van afgelopen vrijdag. Het gaat zowel om foto's als om bewegend beeld waarop de man te herkennen is. Een vrouw werd vrijdag op klaarlichte dag in een bosgebied bij Zeist slachtoffer van seksueel geweld. Polen beschuldigt Rusland van provocatie na het neerstorten van een Russische drone. Die kwam afgelopen nacht terecht in een maisveld in het oosten van Polen. Niemand raakte bij het incident gewond. Het maisveld ligt op ruim 100 kilometer van de grens met Oekraïne. Dat wordt vrijwel dagelijks bestookt met Russische drones. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van weer een schending van het Poolse luchtruim vanuit het oosten. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn in omliggende landen geregeld projectielen neergekomen. Oud-Jumbo-topman Frits van Eert gaat in beroep tegen de celstraf die hij opgelegd kreeg. De rechter in Groningen veroordeelde hem eerder deze maand tot twee jaar cel... voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens zijn advocaat wil van Eert het vonnis op alle punten opnieuw laten beoordelen. Volgens de rechter wist Van Eert dat geldbedragen die bij hem thuis waren gevonden... afkomstig waren uit de drugscriminaliteit.